I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you... His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine. De Oekraïense president Zelensky was in Washington om te bedanken voor alle Amerikaanse steun in de oorlog in zijn land. Correspondent Lucas Waagmeester. Een man die letterlijk leeft op de frontlinie van de oorlog. Die in zijn groene sweater daar het gezamenlijk congres staat toe te spreken. Dat is een garantie voor ja, succesvolle PR, kun je zeggen. Een historisch moment wordt hier vanavond ook wel gezegd. Het zijn ook eh, toch Amerika en Oekraïne die samen in deze oorlog zitten. En die met dit bezoek symbolisch ook ja, de handen ineenslaan om die oorlog te winnen. Een man die is veroordeeld voor een vergismoord in het Gelderse dorpje Beuningen... heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Hij mocht de uitspraak thuis afwachten en had zich gisteren moeten melden voor 20 jaar cel. De man staat inmiddels op de internationale opsporingslijst. Een waarschuwing van de politie. Er zijn weer een hoop inbrekers op pad. Het aantal inbraken in huis stijgt, staat in de Telegraaf... en dan komen kerst en oud en nieuw er nog aan. Een hoop mensen gaan dan de hort op voor een diner of feestje... en dan kunnen inbrekers makkelijker hun gang gaan. Een bijzondere kerstmarkt in Amsterdam gisteren. Klanten van de voedselbank mochten langskomen voor hapjes, drankjes en cadeautjes. Allemaal bedoeld om ze door deze dure decembermaand heen te helpen. Volgens RTL Nieuws hadden deze mensen een topavond. Ja, was heel leuk. Ik heb heel veel cadeaus eh, gekregen, dus eh, het wordt heel, heel, heel mooi vandaag. Ik dacht eigenlijk dat je allemaal oude troep zou krijgen. Maar je krijgt allemaal nieuwe, nieuwe dingen. En eh, ja, kinderspeelgoed, leuke verwennerij voor jezelf. Ja, echt geweldig. Echt. Je krijgt het weer nog, dat minder geweldig. Op sommige plekken mist en vanochtend ook kans op regen. Daarna is het droog en best zonnig. Vanavond zijn er wel weer nieuwe buien. Het wordt 8 tot 10 graden.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 Maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen. Zonder dat iemand het ziet. Those Christmas lights de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn voor de vierde maand op rij gedaald. Vorige maand ging de waarde van koopwoningen ten opzichte van oktober met 1% omlaag, meldt het CBS. Dat is de sterkste daling in een maand in bijna 10 jaar. Steeds meer Nederlanders zeggen niet gelovig te zijn. Bijna 60% van de mensen van 15 jaar en ouder zegt niet religieus te zijn... of bij een levensbeschouwelijke groep te horen. Een jaar geleden was dat nog 55%. De Tweede Kamer heeft dit jaar ongeveer 5000 moties ingediend en dat is een record. Het is ook een ruime verdubbeling in vergelijking met 10 jaar geleden. Het weer, eerst vooral in het oosten en zuidoosten regen. Vanmiddag wat vaker droog, met in het westen wat zon. En het wordt ongeveer 10 graden. all my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and this shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor. Take this pain away You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel Took this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 Not 24 hours since my ex did that I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least it's the product of two-piece that I'm tripping in and I'm already acting like a dick, I me So you might as well stick it Just a heartbroken bitch, high heels, six inch In the back of the nightclub, sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was looking for a man who's on the same page Back to the intro, back to the bar, to the Bentley To the hotel, to my old way Cause Give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel brown Zet hem op ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.